Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronamaatregelen gaan waarschijnlijk om middernacht al in. Vanavond om 7 uur geven premier Rutte en minister De Jonge een coronapersconferentie. Verslaggever Ewout Kiewiet vertelt wat er tot nu toe wordt gefluisterd in Den Haag. Ja, dat de horeca waarschijnlijk weer om 12 uur dicht gaat. Eh, waarschijnlijk vanavond al. Gaat het meteen vanavond al in, zodat eh, dit weekend eh, ja, die horeca al om 12 uur dicht is. En daarnaast dat er een einde komt voorlopig aan het testen voor toegang. waarbij je dus mee naar evenementen komt, naar nachtclubs. En dat betekent de facto dus ook dat die clubs, feestcafés en, en, en nachtclubs voorlopig weer dicht gaan. En dus dat meerdaagse festivals voorlopig niet door kunnen gaan. De afgelopen dagen loopt het aantal nieuwe coronabesmettingen heel snel op. In de regio Noord begint vandaag de zomervakantie. Als je naar het buitenland wil, moet je je vlak voor vertrek laten testen. In de meeste teststraten is het druk, ook in Amsterdam. Dit meisje gaat met haar moeder naar Italië. Maar dan moet er eerst nog wel even een wattenstaafje in hun neus. Ehm, ik vind het niet heel erg. Nee, ja, want de sneltest die is niet heel vervelend op zich. Deze vrouwen vliegen naar Spanje en hebben al een idee wat ze daar gaan doen. <laughs> ja, wat niet. Zwemmen! <laughs> ja, alles wat je eigenlijk kan doen in Spanje. Gewoon lekker genieten van het weer, strand, zee, zon. En hele mooie jongens natuurlijk. <laughs> Als je wordt achtervolgd door de politie, dan is het niet echt handig om ergens te stoppen voor een snackie. En toch deed een vrouw precies dat in de Amerikaanse staat Massachusetts. Ze reed even door de McDrive, bestelde kipnuggets en werd daar gepakt. De vrouw had een pick-up gestolen en reed alles behalve vloeiend, zag deze man. Ja, ik hoop I hope I don't see this anymore. Ze botste tegen geparkeerde auto's en reed door rood. Ze ging van gouden bogen naar zilveren handboeien, zegt de politie. Ze zit nu vast. Heb ik het weer nog? Op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Het is een graad of 23. Morgen begint ook zo. Later op de dag volgen er buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een vertraging door de werkzaamheden op de A7... de afsluitdijk in beide richtingen.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 Don't say you don't know your past, you don't know your future. One. One, two, three. me pueda elevar. Me pones mal el enfol El jogger large, la camisa small Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto que quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví un teco eh. Micro, dosis, rola, oxi Pensando solo había un closet Ya yo le di la posi Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.